Levi van Eck met het NOS-journaal. Prinses Beatrix is positief getest op het coronavirus, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ze liet zich vanwege milde verkoudheidsklachten testen en de uitslag bleek positief. De 83-jarige prinses zit thuis in isolatie. Volgens de RVD is iedereen geïnformeerd die in nauw contact met haar is geweest. Beatrix was vorige week nog op Curaçao. Daar vertelde ze aan de pers dat ze haar boosterprik al heeft gehad. Iedereen die Groot-Brittannië in wil moet voor vertrek een coronatest doen. Ook mensen die zijn gevaccineerd. Volgens de Britse minister van Volksgezondheid is dat nodig vanwege de verspreiding van de Omicron-variant van het coronavirus. De negatieve coronatest mag bij aankomst in Groot-Brittannië niet ouder zijn dan 48 uur. De nieuwe maatregel gaat dinsdag vroeg in. In het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu toe zo'n 160 gevallen van een besmetting met de Omicron-variant gemeld. De GGD Hollands Midden stopt per direct met het aanbieden van de boosterprik zonder afspraak. Dat besluit is genomen vanwege de grote verkeersdrukte die is ontstaan... bij de locaties in Alphen aan de Rijn, Gouda en Leiden. Er werden vandaag ruim 2100 boosterprikken gezet bij mensen die geen afspraak hadden. Inmiddels hebben zich bij de GGD 6500 mensen gemeld... die willen helpen bij het zetten van die boosterprikken. Organisaties, mensen en bedrijven kunnen zich sinds gisteren melden op een speciale site van de GGD. In Wenen hebben meer dan 40.000 mensen meegedaan aan een protest tegen de coronamaatregelen. Ze demonstreerden tegen de lockdown in Oostenrijk en tegen de vaccinatieplicht, die daar in februari ingaat. De politie zette 1200 agenten in om het protest in goede banen te leiden. Meerdere betogers zijn opgepakt, zonder meer voor het gooien van vuurwerk naar de politie. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt en vooral in het noordoosten valt geruime tijd wat regen.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 Malzo. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Radio. out of the heads, the wind is passing. Let the trees fall off the heads, the wind is passing. passing. seen the wind, neither you nor I. But when the trees bow down their heads, the wind is passing.